Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De aandeelhouders van Tesla hebben een enorm beloningspakket voor topman Elon Musk goedgekeurd. Het gaat om aandelen ter waarde van 1 biljoen dollar, 1000 miljard. Voorwaarde is wel dat Musk de komende 10 jaar de beurswaarde van zijn bedrijf laat stijgen naar 8,5 biljoen dollar. Ook moet Tesla bepaalde verkoopdoelen halen voor robottaxis en AI-robots. Demissionair minister Karremans van Economische Zaken verwacht dat klanten van Nexperia binnenkort weer chips krijgen. Hij zegt dat op basis van gesprekken met China, waar de chips worden geproduceerd. Peking had de export van de chips stilgelegd nadat Karremans hard had ingegrepen bij het Nederlandse hoofdkantoor van Nexperia. Door de blokkade dreigden onder meer Duitse autofabrikanten in de problemen te komen. De raadsvergadering in Uitgeest is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een vuurwerkbom. Die werd afgestoken bij een demonstratie tegen de komst van een AZC... hoewel dat onderwerp niet werd behandeld in de vergadering. Er waren honderden betogers aanwezig. Door het vuurwerk sneuvelde een ruit van het gemeentehuis. Feyenoord heeft de Europa League-wedstrijd bij Stuttgart verloren. De Rotterdammers gingen met 2-0 onderuit. In de Conference League verloor AZ op bezoek bij Crystal Palace in Londen met 3-1. Eerder op de avond ging Go Ahead Eagles met 2-0 onderuit bij Salzburg in Oostenrijk. FC Utrecht speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Porto. Voorafgaand aan de wedstrijd werden ruim 70 supporters van de Portugese club aangehouden. Ze hadden in Utrecht een bus vernield waarmee ze onderweg waren naar het stadion. De fans kregen een boete en zijn aan het eind van de avond weer vrijgelaten. Het weer in een deel van het land is er vannacht kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Overdag eerst grijs, later meer zon.